7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De boete die de Amerikaanse overheid wilde opleggen aan Deutsche Bank is naar beneden bijgesteld. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Aanvankelijk werd 14 miljard geëist, nu zou dat bijna 5 miljard euro zijn. De Amerikaanse justitie eist het geld als schikking voor de rol van de bank bij Amerikaanse rommelhypotheken. Het aandeel Deutsche Bank raakte de laatste tijd in een vrije val, maar herstelde zich vanmiddag na het bekend worden van de flink lagere boete. Bij een groot ongeluk op de A7 bij knooppunt Jouren is zeker één dode gevallen. Ook is een vrouw gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een auto remde voor een file. De politie vermoedt dat een achteropkomende vrachtwagen dat te laat zag en niet kon remmen. De auto is onder de vrachtwagen terechtgekomen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hij wordt verhoord door de politie. De A7 bij Jouren blijft voorlopig dicht. Vicepremier Asje vindt dat het afgelopen moet zijn met het mishandelen en vernederen van studenten. De gebeurtenissen bij de Groningse studentenvereniging Vindicat noemt hij onacceptabel. Een jongen werd tijdens een ontgroening zo hard op zijn hoofd getrapt dat hij met hersenletsel in het ziekenhuis belandde. Ascher vindt het ook vreemd dat mensen die aangifte willen doen bij de politie een hoge boete krijgen. Volgens hem blijkt daaruit dat het bestuur er al van uitgaat dat er dingen gaan gebeuren die maar beter niet naar buiten kunnen komen. Jeugdzorgorganisaties die specialistische zorg bieden dreigen te verdwijnen als gemeenten niet snel beter gaan samenwerken. Dat schrijft de commissie die toezicht houdt op de zorgtaken die het Rijk aan gemeenten heeft overgedragen. Ouders en kinderen worden nu nog vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Gemeenten en jeugdzorginstellingen werken te weinig vanuit het belang van het kind, zegt de commissie. Die wil dat het kabinet meer sturing geeft aan de overgang van zorgtaken naar gemeenten. Het weer opklaringen op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het binnenland zonnig. Later vanuit het zuidwesten bewolkt en kans op buien met onweer. Het wordt 17 tot 19 graden. Zondag minder warm en buien. Mogelijk met hagel en onweer.